Daar was een eh, Amsterdamse singer-songwriteravond. Maar het was zulk mooi weer, dus ik pakte de fiets. En die fiets die zette ik op een gegeven moment neer ergens eh, bij de houtrakpolder. En wat je dan ziet is het volgende. Je hoort af en toe de vogeltjes gewoon fluiten en zo af en toe komt er een ijzeren vogel overheen vliegen. Met wat meer herrie zou je bijna kunnen zeggen. En ik dacht maar aan één nummer. En dat was dit nummer van Don Henley. The Boys of Summer. maken. De houtrak, dat ligt zeg maar onder de polderbaan of iets boven. Dat is de landingsbaan van Schiphol. En eh, daar is nog een stuk eh, weiland. En daar staan nog een aantal boerderijen. En daar staat ook ergens een een of andere picknicktafeltje. En ik moest er toch op dat moment een beetje aan denken aan dit eh, nummer van Oud drummer van eh, de Eagles, Dan Henley. The Boys of Summer in 1985 eh, bracht hij eh, dit juweeltje ook uit. Welkom bij dit tweede uur van uh, deze muziekboulevard, vrienden. Op 1 mei, het was de bedoeling dat ik hier Alex Wazinski aan tafel had. Maar zijn Renault hield ermee op, dat heb je altijd met die Franse wagens, dat er nog 22 Clio's rondrijden vorige week. Dat verbaast me dan ook wel weer. Want ja, Renault doet het goed op het circuit. Maar een 20 jaar oude, oh, wat is het, een Scenic, die die staat gewoon stil ergens in Amsterdam. Nou, dat heb je al eh, helemaal aan het begin van het eerste uur kunnen horen. Hoe dat eh, gegaan is. Over nog iemand die auto pech heeft eh, gehad de afgelopen tijd. Maar er toch zonder kleerscheuren eigenlijk vanaf is gekomen. Is Fabiana Dammers. En dat nummer dat heet The Girl You Love. I really need to have the money to be the girl you love. Do I really need to buy your world to have it your you don't take it serious Well, it's up to you I'm feeling rich and I don't need to be your bitch It's up to you Are you really in love with me? Like you say you do If you say you do you do You were to me so cold and cruel Well, it's a shame, it's a crime Paying so much attention on a dime So speak up your mind like I just did mine It's about time Well, it's up to you I'm feeling real you do far gone for now it's like that in real life. You can't expect a mic check every time you might get a feeling that you like that. Gotta risk a sidestep, get to where your flight ends. Side cat, smile, relax. Been checking out my downside for quite a while now. Shaking hands with my shadow side, that's alright. Gotta see every little bit of me, feeling the ability of willily spitting it till infinity. Shit, take a ups, big ass downs. Gotta keep your head cool just to figure it out. Take a step to the left if that shit don't work out. Back to the right, might work out fine. Might wipe away that frown for just a little while. Might ride write a song somehow. You can sing it now. I need God to help me out. I'm too far gone. I'm too far out. Said I'm too far gone for now. I hear my shadow calling. Too far gone for now. I feel it creeping on me. getting small as I'm looking around Inspiration, a love and hate relationship And I'm afraid shit always will remain like this I can't change the rules, so yeah, I paid my dues Trying to stay ahead up in that race of fools Every game you choose, you can gain and lose But you can't understand if you can't stay true To that what makes you move, takes you to That place of your breakthrough, so make that move But take a sec to check if it's in the right direction Take it back, shame all the action Don't fall for fake medicine, stay practicing I ain't gonna make a parade, the stage vanishing Up in that show Jeff breaks a leg again, no one on the first row aiming to be catching him. I need God to help me out. I'm too far gone, too far out. Said I'm too far gone for now. I hear my shadow calling, too far gone for now. I feel it creeping on me, too far gone for now. I keep on falling down, too far gone for now. I get smaller as I'm looking around, get smaller as I'm looking around I'm getting tall as I'm looking around I lose it all as I'm looking around No wait, I get it all as I'm looking around And you getting small as I'm looking around Cause yo, I'm way small as I'm looking around Special met Too Far Gone. Wat heel erg eh, aardig was, was dat eh, dit eh, clipje geschoten werd ook bij De Wereld Draait Door. En dat gebeurde op verzoek van Joshua Nollet. Van nou, we zijn hier toch bezig. Zou je het fijn vinden als we een stukje kunnen filmen voor onze clip. En daar had Matthijs van Nieuwkerk helemaal geen bezwaar tegen. En toen kwam hij dus in dit nummer voor, Too Far Gone. En nou schijnen de chefs eh, toch al heel erg eh, fijn bezig te zijn. Want ze zetten zich in voor eh, ja, zaken als vervelende ziektes zoals kanker, daar eh, schijnen ze behoorlijk eh, mee bezig te zijn. kan het alleen even niet zo snel 1, 2, 3 vinden. Maar daar maken ze zich hard voor. En dat is eh, dus ook een reden te meer om deze mannen gewoon te steunen. Want dat verdienen ze wel eerlijk gezegd. En bovendien, ach, 3FM is, heeft ze inmiddels al opgepikt. Maar ooit, ooit was het ergens zover dat ze hier in november 2009 in een dampende studio stonden bij CFM Zandvoort. En toen speelden ze nog, ja, voor eh, alleen maar uh, Haarlem omgeving. En je, ziet nu inmiddels dat dat inmiddels wel veranderd is. Want ze zijn inmiddels behoorlijk doorgebroken in, Nederland. En of dat uh, voor Fabiana Dammers ook gaat gelden, dat moeten we nog maar afwachten. In ieder geval haar auto, want we hadden het over autopech aan het begin van dit blokje van twee. Ze rijdt gelukkig niet in een Franse auto, maar in een Japanner. En die staan nog wel bekend om betrouwbaarheid. Hoewel dat met dit, dit eh, akkefietje even niet het geval was. Maar goed, eh, maakt niet uit. Eh, we kunnen in ieder geval ergens dit jaar en anders misschien begin volgend jaar wel wat materiaal gaan verwachten. Ik loop het eigenlijk al, al door te verkondigen. Maar ja, het heeft gewoon wat tijd nodig. En Pasen en Pinkster zal niet op één dag vallen. En Rome is ook niet in één dag gebouwd om maar even wat uh, clichématige opmerkingen er tussendoor eh, te gooien. 18 minuten over één inmiddels geworden. Ik denk dat het tijd is voor een stukje Nederlandstalig werk. Lijkt me dat ook niet. Hier is Evian met genoeg. passed life in us. confess uit Lekkerkerk. Eh, gewoon in de buurt eh, van Rotterdam. Ergens aan de overkant van eh, de, de Lek, zeg maar. Hè, want daar zitten ze zo'n beetje. En dan moet je dus een heel eind om. Wil je in Rotterdam komen. Maar goed, die jongens malen er niet om. Duncan Ido, ze doen heel veel dingen samen met Ravolva. Daarover later meer. want Ravolva dat dat gisteren toevallig nog gespeeld. En nou lopen die jongens hier te zeuren over het feit dat ze nog wazige foto's willen, willen hebben van, eh, van het festival van gisteren. Ik weet het niet. Maar goed, eh, daar kom ik, eh, ik zei nog, daar kom ik zo wel even op. Daarvoor hoorden we Evie met Genoeg. En nou ja, dat is haar nieuwe single. Dat is de opvolger van dat andere nummer Afdwaald. Dat vond ik trouwens ook wel een heel erg leuk nummer eerlijk gezegd. Maar het gaat de goede kant op. ze heeft al, volgens mij al drie singles al van dat laatste album uitgebracht. wat ik nou ah, zo, zo bijgebleven is eigenlijk van de grote prijs eh, van Nederland Theatertour, waarin zij ook in meedeed. Dan was er op een gegeven moment een eh, moment dat je dan eh, ja, de cd bij de, degene kon kopen die daar had opgetreden. En dan had zij dus gewoon een trommel daar staan. En dan kon je dan gewoon de cd kopen en een koekje nemen. Zo simpel ligt het. Door met Mary a Little Band. plaatje, zo werd hij eh, omschreven door een aantal recensenten in Nederland. Ravolva met eh, Hard to Be is een nummer wat ze eigenlijk als eerste naar voren hebben geschoven. Eh, ik moet er wel bij zeggen dat de maker, of tenminste de, een van de mensen die meewerkte aan de clip bij Hard to Be, dat was iemand die de reptielen verzorgde, dat die er niet meer is. En eh, daar hebben de jongens ook een, eh, een kleine hommage aan eh, opgehangen in, op hun Facebookpagina. kijk het maar na, Ravolva, dan zal je het wel vinden. En Hard To Be, het was zoals gezegd de eerste echte vooruitgeschoven singeltje van, van de drie mannen uit de bollenstreek. En tegenwoordig zitten ze echt in de buurt van Haarlem. Daar houden ze zich het meest op. En gisteravond waren ze te zien en te horen bij de Pitcher voor in Haarlem. Eh, het is nog niet zover dat ze in uh, bevrijdingspop eh, zijn opgenomen. Maar ja, dat kan nog gebeuren. wie zal het zeggen? Het, het, zou zomaar kunnen dat ze binnenkort daar ook nog wel eens van, ja, dat ze daar nog een keer te zien en te horen zullen zijn. Je weet het maar niet, nooit. wat bij mij opvalt is in ieder geval dat ik inmiddels al twee cd's eh, bij een uh, Zandvoorts Race Team heb uh, eh, neergedropt. Eén, die hebben we net al gehoord. Dat was Fabiana Dammers. En de ander, dat is niet een werkje van Ravolva. Dat heb ik ook gedropt bij een van de medewerkers van het Zandvoortse Racing Team Certainty. Dus het is wel duidelijk waar de beste muziekkennis zitten, denk ik eerlijk gezegd. <laughs> Die zitten dus daar. vijf over half twee inmiddels geworden bij ZFM Zandvoort en de Muziek Boulevard gewoon vrolijk eh, verder gaan. Eh, dit zijn eigen opnames, die hebben wij hier gemaakt. Van eh, iemand die in de kwartfinales van de Grote prijzen van Nederland gaat opduiken. Ik heb het over Sus de Groot en Sue the Night. Stay close to yourself. It's no big deal to fall in love. It's simple when you gotta know. you give away your heart too easily Cause you might give it all you got But the one you love uses you And you won't know until it's done repeating So never spread your love around When everything is for a while Commit yourself when love is found sure it's your better half And for the rest just keep yourself from pleasing Cause when you give away each breath Air until there's nothing left Time to take a few steps back to see it So never spread your love The more you give, the more you get. So I said, Mama, I understand. I have to be free like Stevie. I'll be tough like James. For the love of music, I wish I could go dat was hem. Andrew Mayfield. En Can Live Without Music. Eh, dat was eh, een nummer wat hij ook eh, ten gehore bracht bij de finale van de Grote Prijs van Nederland afgelopen december hij was als laatste. Ehm, eh, uiteindelijk is hij het eh, niet geworden. Want er ging een andere Mayfield met eh, de prijs vandoor. De publieksprijs wel te verstaan. En uiteindelijk was Nicole Bus de winnaar. De winnares wel te verstaan. En die Nicole Bus die had, die heeft onlangs een, een leuk contractje getekend bij Bladehammer Music. En dat schijnt wel een, eh, een toch behoorlijke grote naam eh, in eh, platenland te zijn. Dus wat dat er gaat, zit het voorlopig met Nicole Bus ook wel goed. Vorige week zondag trouwens op, de, op een terugweg van een avondje uit. Toen hoorde ik ineens haar voorbij komen bij 3FM. Dus wat dat er gaat, zit die aardig ook in de, de lift, die Nicole Bus. degene die het dus won. Want R. Larry Mayfield, die rennen het dus niet. Ehm, nog meer grote prijswerk en nog meer mensen die daarin meegedaan hebben. En zij is ook hier bij ons geweest, deze dame. En wellicht komt ze binnenkort weer, maar dan gaat ze iets vertellen over het eh, werk wat ze dus doet als zangdocenten of coach, beter, beter bekend, van de vocal crouch. Uh, dat is een, eh, dat is een, ja, een gezelschap wat uh, workshops geeft op het gebied van singer-songwriters. Doet uh, eh, Ghana niet alleen, dat doet ze met uh, Frauke van Nes. De dame die ook nog in het eindexamenproject van Daan van Putten zat, Gangster. En even deel uitmaakte van Hotel Wazinski. De man die vandaag niet kwam, want dat deed, deed ze samen met Alex Wazinski. En Alex is tegenwoordig op het solo-pad. En het had zo leuk geweest, eh, geweest als hij vandaag geweest zou zijn. Maar eh, wat niet is geweest zal misschien nog komen. Enfin, om een lang verhaal kort te maken, we gaan gewoon even een plaatje van Ganna draaien. There's no way back van het uh, eh, EP'tje wat ze in 2009 heeft afgeleverd. Toch even netjes naar buiten kijken en eventjes wegdromen bij dit leuke liedje. later is dit eh, nog eens een keer door Michael Jackson eh, op de plaat eh, gezet. Michael die toen op een gegeven moment tegen Paul McCartney zegt... I'm gonna buy all your songs, Paul. Waarop McCartney hem toch enigszins verbaasd aankijkt en zegt... Heb je dan zoveel geld? Ja, dat had hij dus. Dat had hij allemaal voor elkaar gekregen toen hij zoveel albums van Thriller had verkocht. Toen kocht hij dus alle Beatle-rechten op. Ja, toen mocht hij er dus ook mee doen wat hij ermee zou kunnen doen zou ook bijvoorbeeld dit nummer Cover Come Together. Maar ja, er blijft maar één origineel in die zijn van de Beatles eh, zelf uiteindelijk. 10 voor 2 inmiddels eh, geworden. We gaan gewoon even een beetje jazzy-achtige nummers. Een, een jazzy-achtig nummer draaien. Scarlet May en Dreamer heet het ding. Hey Dave. you ever wake up, sweet dreamer of mine? It's the places that you take me in your dreams every day. Hey there, hey there, dreamer. Don't you go away. there's nowhere to go to when you leave. The places that you take me in your dreams every day. Tracks a strange figure on the pavement Oh, caught in my mind, in my mind in ieder geval The Long Way Home EP opgenomen. Alex Wazinski, eh, vandaag zou hij hier te gast eh, zijn geweest. Waren het niet dat zijn auto ermee ophield. Gelukkig rijden er nog wel 22 Renaults rond, maar staat er één Renault eh, ergens stil in Amsterdam. En is het dan maar de vraag of hij het eh, nog gaat doen. Dus dat is eh, het eh, verhaal wat erachter stak. Eh, deze muziek Boulevard vrienden is ten einde. Ik eh, sluit af met een aantal brekenbenen die, eh, die we hebben in de muziekwereld. Permanent, daar komen ze vandaan. Willem van der Kooi is al geopereerd geweest.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 De Israëlische minister Steinitz van Financiën heeft gezegd dat die maatregel een reactie is op de overeenkomst tussen Hamas en Fatah. Hamas gaat daardoor deel uitmaken van de Palestijnse autoriteit. De uitwerking van de overeenkomst tussen Fatah en Hamas moet woensdag duidelijk worden bij de ondertekeningsceremonie in Cairo. Minister Steinitz zei dat hij bewijs wil zien dat het belastinggeld niet ook naar Hamas gaat. In de akkoorden van Oslo uit 1993 is overeengekomen dat Israël sommige belastingen int voor de Palestijnen en dat geld later afdraagt. De NS is tevreden over het verloop van Koninginnedag. S'morgens is twee keer aan de noodrem getrokken en liep een aantal mensen over het spoor. En die daders zijn onmiddellijk beboet, maar verder hebben zich geen incidenten meer voorgedaan. De terugreis van zo'n 250.000 mensen uit Amsterdam met extra materieel en personeel verliep voorspoedig. De gemeente Amsterdam is nog tot vanavond 10 uur bezig met het opruimen van de troep. Er zijn bijna 400 mensen mee bezig met 16 veegwagens, hoge drukspuiten en 20 vuilniswagens. Naar schatting wordt zo'n 185 ton troep opgehaald. In Rome is Johannes Paulus II zalig verklaard door zijn opvolger Paus Benedictus. De gedenkdag voor Johannes Paulus wordt 22 oktober, de dag dat hij paus werd. Hij overleed in april 2005. Johannes Paulus is zalig verklaard omdat hij volgens het Vaticaan een wonder heeft verricht. Een non zou twee maanden na de dood van Johannes Paulus door zijn tussenkomst van de ziekte van Parkinson zijn genezen.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 In de Randstad staan er files op de A1 Amsterdam richting...